start. Dit is Maud Schreurs met het NWS Journaal. De vliegtuigcrash in Colombia is veroorzaakt door menselijk falen... blijkt nu definitief uit een onderzoek. Bij het ongeluk kwamen 71 mensen om het leven... onder wie spelers van de Braziliaanse voetbalclub Chapecoense. Na de crash werd al duidelijk dat er een brandstofprobleem was. Uit het onderzoek blijkt dat de piloot niet had bijgetankt... Daardoor ontstonden motorproblemen en die werden ook nog eens te laat gemeld. En verder was het toestel te zwaar beladen en vloog het op een verkeerde hoogte. Bij een schietpartij in Hellevoetsluis is een dode gevallen. Het is een man van 29 die eerder vanavond onder vuur werd genomen. Bij de schietpartij raakte een man van 25 zwaar gewond. De twee werden naar het ziekenhuis gebracht waar eentje van hen dus is overleden. De aanleiding voor de schietpartij in Hellevoetsluis is nog niet bekend. Er is nog niemand aangehouden. De terrorist die een aanslag pleegde in Berlijn is op zijn vlucht uit Duitsland op een treinstation in Lyon geweest. Volgens Franse media is op bewakingsbeelden te zien hoe de Tunesier Anis Amri drie dagen na de aanslag er een treinkaartje koopt. Daarna stapte hij op de internationale trein naar Milaan. En daar werd hij uiteindelijk door de politie doodgeschoten. Amri wist op zijn vlucht een paar keer landsgrenzen te passeren, ook al stond hij internationaal op de opsporingslijsten en ook al waren er extra veiligheidsmaatregelen. In het zuidoosten van Frankrijk is een man van 23 opgepakt die drie mensen zou hebben vermoord, onder wie een vrouw van 80. Ze was in haar huis doodgestoken. In een plaats in de buurt bleek een ouder echtpaar vermoord. Ook was hun auto gestolen. Op basis van videobeelden werd een grote zoektocht op touw gezet. Uiteindelijk werd de verdachte opgepakt op het station van Avignon. Het weer in het noorden onstuimig, met kans op buien met hagel en onweer. Morgen vooral in het zuiden periode met zon. Het wordt ongeveer 8 graden. De dagen erna rustig winterweer met kans op nachtvorst. En dit was het NOS Journal. Zandvoort, heeft, het. En jij beleeft kerst. Met men nu. ZFM in de avond.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 Why have you? wenst jullie allemaal fijne dagen.